Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. Bij een schietpartij agenten waren uitgerukt omdat een man ergens aanbeelde tegen de bewoners zei dat ze de politie moesten bellen. De agenten vonden vervolgens een lichaam in een bedrijfspand. Het slachtoffer is een man, zijn identiteit is nog onbekend. Ook de achtergrond van de schietpartij is nog onduidelijk. De man die de omwonenden waarschuwde is aangehouden. Onderzocht wordt wat hij met de schietpartij in Barendrecht te maken heeft. Premier Salmon van Schotland is kwaad op de Britse premier Cameron. Aanleiding is het optreden van Cameron op de EU-top van afgelopen week... waar hij een veto uitsprak tegen een nieuw EU-verdrag. De Schotse premier schrijft een brief dat Cameron de Schotse belangen heeft geschaad. Hij vindt dat Cameron eerst contact had moeten zoeken met andere Britse leiders, zoals hij zelf. Op stelling van Cameron werkte dit weekend ook de woede van de Britse vicepremier Clegg. Hij waarschuwde dat Groot-Brittannië wordt geïsoleerd en gemarginaliseerd in de Europese Unie. Frankrijk verdenkt Syrië ervan dat het achter de bomaanslag van vrijdag op Franse militairen in Libanon zit. Bij die aanslag op een voertuig van de VN-troepenmacht raakten vijf Fransen en een Libanese burger gewond. Minister Juppé van Buitenlandse Zaken zei tegen een Franse radiozender dat hij sterke vermoedens heeft dat de aanslag werd gepleegd door terroristen namens de Syrische autoriteiten. Diplomaten waarschuwden onlangs al voor aanslagen op de Franse blauwhelmen in Libanon. Syrië zou wraak willen nemen op de Fransen vanwege hun kritiek op het geweld waarmee de Syrische president Assad de opstandelingen tegen zijn bewind onderdrukt. Op een luchthaven in Panama-stad is oud-dictator Manuel Noriega aangekomen. Hij is direct naar een gevangenis gebracht. Noriega is in zijn geboorteland veroordeeld tot 20 jaar cel voor misdaden tijdens zijn regime in de jaren 80. Noriega is nooit meer in Panama geweest sinds hij werd afgezet in 1990. Het weer bewolkt en vannacht in het hele land regen, ook vanochtend regent het nog.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 we're shaking the ground And ain't nobody gonna tell us to go Cause this is our show, everybody Whoa. Don't. hou haar vast. Dan weet ik. fijne dag.